Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Pakistan voor onderhandelingen met Iran. Vance staat aan het hoofd van de Amerikaanse delegatie, vertelt verslaggever Marike de Vries. Vance was vanaf het begin eigenlijk tegenstander van deze oorlog. En dat maakt hem in de ogen van Pakistan, maar ook Iran, een betrouwbaarder vredesonderhandelaar dan die andere delegatieleden, die Witkoff, die afgezant en de schoonzoon van Trump, Kushner. Die hebben eerder al geprobeerd afspraak te maken met Iran. Die zijn ze zelf niet nagekomen. De onderhandelingen staan morgen gepland, maar het is nog onduidelijk of ze doorgaan. Zo eist Iran opnieuw dat er eerst een wapenstilstand in Libanon moet komen. In het zuiden van Libanon zijn ondertussen opnieuw doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. In de plaats Nabatieh kwamen 13 politiemensen om het leven toen een overheidsgebouw werd aangevallen. Iets noordelijker werden volgens het Libanese persbureau NNA zeven mensen gedood toen een bom insloeg in een autowasserij. In Ierland lopen de spanningen snel op door de hoge brandstofprijzen daar. Boze boeren blokkeren snelwegen en het aantal tankstations dat geen benzine of diesel meer kan leveren... is inmiddels opgelopen tot 500, meldt de BBC. Boeren, taxichauffeurs, truckers en andere grootverbruikers eisen maatregelen van de Ierse regering. De medeoprichter Stefano Cabana stapt uit het Italiaanse modehuis Dolce Cabana. De topman stopte in december al als directievoorzitter, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. Stefano Cabana richtte het merk in 1985 op met Domenico Dolce. Het bedrijf geeft geen duidelijke reden voor het aftreden van Cabana. Hij blijft wel actief als creatief directeur van het merk. Het weer vanavond en vannacht droog. Temperatuur daalt naar een graad of 5.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 Ay, mami, dime, ven, ¿qué pasó? Tú solo, dime, dime. Vamos, vamos, mami, tú me dices. pasó? ¿Qué pasó? Ay, dime, ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Take from me. That's the heart of house music. House music. time. saw you standing in the light feedback, feedback. like this. Amsterdam. like nothing else really that has been around. My parents don't really know that I'm going to an illegal warehouse party. I just say it's a warehouse party and they don't ask me whether it's illegal or not.